Kees Groot met het NOS-journaal. Nijveld hebben gewerkt. Volgens de Vlaamse televisiezender VTM zat hij bij een bedrijf dat actief was op het vliegveld. Om op het vliegveld te mogen werken is een speciale badge nodig... die alleen te krijgen is na een veiligheidscheck. Vier verdachten in een van de grootste drugszaken ooit in Nederland zijn vandaag vrijgesproken. Volgens het OM waren ze betrokken bij de smokkel van ruim 4000 kilo cocaïne, maar volgens de rechter is er te weinig bewijs. De drugs zaten verstopt in een krakkemikkige boot die in de zomer van 2003 strandde in Vlissingen. De straatwaarde bedroeg zo'n 200 miljoen euro. De verdachten, onder wie een Amsterdamse vastgoedhandelaar, ontkennen iedere betrokkenheid bij drugstransport. In het asielzoekerscentrum in Echt is een man aangehouden op verdenking van opruiing en het ronselen voor de gewapende strijd. Dat heeft het OM in Limburg bekendgemaakt. De politie kwam de man van Marokkaanse afkomst op het spoor na een melding vanuit het AZC. Hij is sinds drie weken in Nederland en daarvoor was hij in Duitsland. Eigenaren van een Volkswagen krijgen in de Verenigde Staten 5000 dollar schadevergoeding vanwege de Schumel software in hun auto. Volkswagen heeft dat afgesproken met de Amerikaanse autoriteiten, schrijft de Duitse krant Die Welt. In de auto zat software die de uitstootwaarde manipuleerde. Feyenoord heeft in de eredivisie gelijk gespeeld tegen Heracles. In Almelo werd het 2-2. FC Utrecht verloor thuis van de Graafschap. Het werd 2-0 door doelpunten van Vincent Vermeij. Pek Zwolle won thuis van NEC. Ook daar werd het 2-0. En op dit moment zijn nog bezig Heerenveen Ajax en FC Twente Excelsior. Het weer, vanavond is het helder en het koelt al snel af. Vannacht in het binnenland nachtvorst en elders is er vorst aan de grond. Morgen zonnig en droog bij temperaturen van 12 tot 18 graden. Dit was het NOS. E. Woensdagavond. Tussen 10 uur en middernacht presenteert Charlotte Duif... Tussen App en Vloed. Mumbai en een groep Masada. En na de geweldige muziek van eh, mijn collega Willem Bruist... en ik zei zojuist tegen hem buiten de uitzending van Willem... dat zijn we toch in een mooie tijd opgegroeid wat dat betreft. Want eh, als ik dat vergelijk met wat er tegenwoordig aan muziek wordt geproduceerd... is niet allemaal slecht natuurlijk, zou wil ik het ook niet zeggen... maar wat wij allemaal zo in de 60, 70 jaren hebben meegemaakt... aan de, eh, de producties die eh, er toen waren... als het gaat om popmuziek en blues en nou ja, noem het allemaal maar op, soulmuziek... dan zijn wij geboren in de, het tijdperk met de gouden eieren. ik ga een mooie draaien van die Alan Parsons Project. Don't Answer Me. Alan Parsons, Parsons, zo moet ik het zeggen, Project met Don't Answer Me. We gaan een oudje draaien van de, eh, de heren Isel... Nee, niet... Eh, Wat zeg ik nou toch allemaal? De heren The Searchers met Don't Throw Your Love Away. Don't Throw Your Love Away. Dat waren de searches. Peter en Gordon, nog zo'n duo uit de jaren 60 met de heerlijke muziek. True Love Ways en eh, het nummer Woman. Woman, do you love me? Woman, if you need me then believe me I need you to be my woman. Woman, do you love me? Woman, if you need me, then believe me, I need you to be my woman. And should you ask me how I'm doing, what shall I say? Things are okay, well, I know that they're not, and I still may have lost. Woman, do you love me? Woman, if you need me, then believe me, I need you to be my woman.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 Nou, er zijn heel wat eh, nummers opgenomen met de titel Woman. Want eh, John Lennon deed dat onder meer. Maar ook onze eigen René Froger. Die zong zelf zeker Woman. Woman, Woman. Woman, woman, you're all I believe in, all that I need in this world to get by. Woman, woman, you're the rhyme and the reason. Without your love, what good am I? in a while. high Froger met eh, Woman. Alleraardigste man trouwens. En ik kan het weten, want toen ik een keer eh, chauffeur speelde voor Jacques Kloes... helaas ook eh, onlangs overleden, een jaar geleden alweer... Ehm, Jacques moest ergens zingen en had geen vervoer en vroeg mij om te willen rijden. dan kon hij ook nog een borreltje nemen als hij er zin in had. Nou, dat heb ik gedaan en wij kwamen daar ergens in Delft kwamen wij in een grote zaal... waar René Froger ook zou optreden. Eh, en Jacques Loes. En, eh, na afloop van de avond eh, bleef René Vroger hangen. En hebben wij nog met zijn drieën een gezellig onder onsje gehad. En toen bleek René Vroger inderdaad een hele aimabele man. Een hele lieve man eigenlijk. En heel toegankelijk, helemaal niet uit de hoogte van ik ben de artiest. Hij is verantwoordelijk voor de toppersconcerten natuurlijk. die formule heeft hij bedacht en dat heeft hij goed gedaan. Want elk jaar weer een aantal avonden een stampvolle arena in, eh, in Amsterdam. We gaan een verzoekje draaien. Taylor Dane. En eh, dat draai ik voor Fred Hey. Love will lead you back, Fred. must go. Oh, darling, i set you free. But I know in time. prachtig verzoek, Fred. Bedankt, jongen. Uh, namens alle luisteraars ook natuurlijk. En, eh, eh, ja, heerlijke muziek. ik ga verder met een nummer van Pink Floyd. U kent ze natuurlijk van The Wall. maar dit is Comfortably... Comfortably, zo moet ik het zeggen. Numb. Gereleased of, en opnieuw geremasterd in 2011. Pink Floyd. ran. Comfortably Numb. Dat was eh, Pink Floyd. U luistert naar Tussen App en Vloed. Tot 12 uur ben ik bij u met de eh, heerlijke easy listening muziek. Nou, we hebben een aantal verzoekjes gehad. het gaat door, want eh, ook Ono Hulshoff uh, vraagt om een mooi nummer. En dat heet Avalon. En dan heb het over Brian Ferry. En dat is de periode dat hij, natuurlijk eh, acteerde met Roxy Music, Avalon. Eh, draagt het op aan alle luisteraars van ZFM Zandvoort... maar ook daarbuiten natuurlijk. Amerika zelfs. Ja. Out of nowhere, much communication in emotion with that conversation or an ocean. Brian Ferry met uh, Avalon. Die is ook mooi. Ben ik ook fan van David Gates. De groep heet Brad. Die prachtige nummer heet Aubrey. And Aubrey was her name And not so very ordinary but who's to blame?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 God, I miss the girl, and I'd go a thousand the same ze waren populair zo in eh, begin jaren 70. En eh, hebben heel wat hits gehad. The Guitar Man en eh, It Don't Matter To Me. Ehm, lost Without Your Love. Wat Rob de Nijs later ook nog heeft gecoverd met een Nederlandse tekst. Dit zijn The Righteous Brothers. Die kent u natuurlijk van die Unchained Melody. Maar ik ga vanavond eens een andere draaien. You've Lost That Loving Feeling. You never close your eyes anymore your lips. And there's no tenderness like grief formed in your fingertips. You're trying hard not to show it. But baby get down on my knees for you. Brothers met eh, Bring Back That Loving Feeling. Aankomende Koningsnacht, 26 april, dan eh, treedt u Ruud Jansen op... bij Laurel en Hardy hier in de Haltestraat in Zandvoort. Eh, mijn zoon Sven die gaat meedoen en dat vind ik wel erg gezellig. En uh, ja, Sven zingt van alles. En ook bijvoorbeeld een, een cover van Marco Borsato. Dat is wel een heel mooi nummer, de waterkant. Sven de Duif. moet ik er wel bij zeggen dat hij optreedt onder de naam Sven Davis tegenwoordig. Maar dat heeft te maken met een eventueel internationale carrière. carrière. Loop met me mee naar de waterkant.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 We hebben elkaar stevig vast. Je bent hier veilig, dicht bij mij. Al dat bezit wat ons verzwaarde, zou toch verdwijnen met de tijd. Het wat overblijft zijn wij. the bride. wat me hier hield. Wat mijn thuis was, al die tijd. Alles wat ik nodig heb. En alles wat belangrijk is voor mij. Alles wat ik nodig heb. Sven Davis. Sven Duif moet ik eigenlijk zeggen, want... Eh, het is gewoon zo dat hij eh, eh, ja, helemaal nu onder die naam optreedt. U kunt hem aankomende dinsdag is het, hè? Dinsdag, Koningsdag, kunt u hem zien in de Haltestraat live met de Ruud Jansen Band. En we gaan een nummer draaien van niemand minder dan Roy Orbison. Want daar ben ik ook een grote fan van.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 Now the time has come to leave you. One more time, let me kiss you. Close your eyes, I'll be on my way. Dream about the days to come when I won't have to leave alone. About the times I won't have to say. Smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. I Van Denver was dat met eh, Leaving on a Jet Plane. Ik ga eindigen het eerste uur van Tussen Heb Vloed met Rob de Nijs. En daar open ik straks ook mee, want eh, ik heb twee mooie nummers van Rob. De eerste is een eh, nummer van David Gates. In de Nederlandse vertaling. Ach, ik ken het en ik ben eraan gewend De schaamte om mijn tranen. Ik heb het allemaal gehad, nu de nachten nog. Zonder einde. Ik zit helemaal vals voor te lichten, want kunnen we een nummer van Cliff Richard. Miss You Nights in het Nederlands. Sterren aan de hemel. zijn het tekens, weet jij wie er was bedoeld. En de wind waait uit het zuiden. Dus jij hebt hem al gevoeld, nu de nachten nog. ik mis je als een gek. Overdag ben ik sterk, maar oh, ik haat dat koude bed. geheimen. Want geheimen, ach ik wou dat ik ze had.